4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Israël wil op de bezette westelijke Jordaan-oever 6000 nieuwe huizen bouwen voor Joodse kolonisten. Ook zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van 700 woningen voor Palestijnen. Dat gebeurt niet vaak. Volgens het internationaal recht zijn nederzettingen in bezet gebied illegaal. De Palestijnen verwerpen de bouwplannen dan ook... en zien er het bewijs in dat Israël VN-resoluties en het internationaal recht negeert. Boris Johnson is voor het eerst sinds hij premier is van het Verenigd Koninkrijk op bezoek in Noord-Ierland. Hij praat daar over de vorming van een nieuwe Noord-Ierse regering. De oude viel al in 2017 uiteen na een conflict tussen de regerende protestantse DUP en het katholieke Sinn Féin. Johnson praat er ook over de brexit, waar de Noord-Ieren ook verdeeld over zijn. Een 69-jarige Nederlander is gisteren om het leven gebracht... in een exclusieve woonwijk in de provincie Colón in Panama. Volgens lokale media is hij vermoedelijk in zijn eigen huis overvallen. Een werknemer die verbouwingswerkzaamheden uitvoerde... vond het lichaam van een Nederlander. De dader of daders zijn gevlucht met de auto van het slachtoffer. De brand in een afvalberg bij een recyclingbedrijf in Nieuwegein is geblust, zegt de brandweer. De brand brak vannacht uit en veroorzaakte veel stankoverlast... tot in het noorden van de stad Utrecht toe. Ajax-trainer Erik ten Hag maakt kans om verkozen te worden... tot beste coach van een mannenteam van het afgelopen seizoen. De FIFA heeft hem genomineerd... net als Sarina Wiegman voor de titel beste coach van een vrouwenteam. Wiegman is voor het derde jaar op rij in de race voor de titel... Zowel Wiegman als Ten Hag moeten het opnemen tegen negen anderen. Het weer, kans op pittige buien met veel neerslag, mogelijk onweer. Maar ook af en toe zon en maximaal 23 graden. Vanavond wordt het droger, morgen opnieuw wisselvallig en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Vanwege een technische storing is de Schipholtunnel vanuit Amsterdam richting Den Haag twee uur lang gesloten geweest. Inmiddels is de tunnel weer open. Files staan er nog wel op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen 2 kilometer. A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook 4 kilometer op de A10 de ringweg Amsterdam tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer. Dan nog een file op de A10 aan de noordkant van Amsterdam...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 wij zijn alle nachten. Dat ik hier helemaal alleen jou heb zitten wachten. Je hebt Is dat alleen een zegen? Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Two kids with their hearts on fire. Who's gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without? Cause I know I don't wanna. subway train Set free every time you kiss me We couldn't feel no pain You looked at me and I looked at you Like we never look away Broke kids running through the city Don't let the memory fade for sure.